Ook wapens die al onderweg zijn gaan voorlopig niet naar Oekraïne. Oekraïense militairen en burgers die Rusland vasthoudt worden onmenselijk behandeld. Volgens Amnesty International martelt Rusland gevangenen... en worden ze jarenlang afgesloten van de buitenwereld. Amnesty wijst erop dat dit ingaat tegen het verdrag van Genève... waarin staat dat krijgsgevangenen recht hebben op medische hulp... en bezoek van internationale organisaties. Vrouwen onder de 30 jaar met baarmoederhalskanker zijn vaak niet gevaccineerd. Uit onderzoek van het Amsterdam UMC bleek dat maar 15% van de onderzochte vrouwen was ingeënt met een HPV-vaccinatie. HPV is een virus dat zowel bij vrouwen als bij mannen kanker kan veroorzaken. Kinderen krijgen in het jaar dat ze 10 worden een vaccinatieuitnodiging. De politie in Noord-Nederland is bang dat criminelen gestolen, kogelwerende vesten en schilden in handen krijgen. Begin vorige maand werden vesten en schilden gestolen uit politieauto's in Assen... en bij een inbraak in het politietrainingscentrum in Zuid-Laren. Er loopt inmiddels een groot rechercheonderzoek. De polderbaan op Schiphol wordt de komende weken niet gebruikt in de ochtend tussen 10 en 12 als de zon schijnt. Omroep NH meldt dat piloten last hebben van een schittering door zonnepanelen in de buurt. Vanwege de veiligheid is besloten om de baan dan niet te gebruiken. Carnavalsoptochten in Mannheim zijn afgelast vanwege de slachtoffers die gisteren vielen toen een auto op een groep mensen ingreed. Voor de slachtoffers is er vandaag een gebedsdienst, zegt de burgemeester. Twee mensen kwamen om, tien anderen raakten gewond. zijn aanwijzingen dat de dader psychische problemen heeft. Het weer in grote delen van het land geldt code geel vanwege kans op dichte mist.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 <laughs> what do they call you, Mr. Tin Man or something? See, I don't want your cars, I don't want your jewelry. No, you can't buy this. Mm -mm. So you can keep that. <laughs> Wait a minute, uh, yeah, you can give me that back.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 Vrouwen onder de 30 jaar met baarmoederhalskanker zijn vaak niet gevaccineerd. Uit onderzoek van het Amsterdam UMC bleek dat maar 15% van de onderzochte vrouwen was ingeënt met een HPV-vaccinatie. De politie in Noord-Nederland is bang dat criminelen gestolen kogelwerende vesten en schilden in handen hebben. Begin vorige maand werden die gestolen uit politieauto's in Assen... en bij een inbraak in het politietrainingscentrum in Zuid-Laren. Het weer in grote delen van het land kans op dichte mist. In de loop van de ochtend veel zon, later 10 tot 13 graden.